Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit jaar al dik 40 minderjarigen opgepakt... voor explosies bij huizen, winkels en bedrijven. Volgens NOS Stories plaatsten ze een bom of hadden ze plannen dat te doen. De jongsten die werden gesnapt waren 11 jaar oud. Er zijn verschillende redenen waarom jongeren zo'n bom neerleggen... zegt justitieredacteur Remco Andringa. Ja, dat is heel verschillend. Ehm, de een eh, ja, heeft geld nodig en denkt makkelijk een paar honderd euro te kunnen verdienen... want ja, over dat soort bedragen heb je het. Eh, de ander die wil bewijzen wat hij waard is. Eh, misschien tegenover oudere jongens op straat. En wat ook gebeurt is dat jongens onder druk worden gezet om mee te werken... en zelfs worden bedreigd. bijvoorbeeld dat er anders bij hun een vuurwerkbom voor de deur ligt. Jongeren worden vooral geronseld via sociale media... merken politie, justitie en jongerenwerkers. Oekraïne kan snel meer Amerikaanse munitie, luchtverdediging en andere wapens verwachten. Maandenlang werd er in de VS overlegd, maar afgelopen weekend ging de Amerikaanse Tweede Kamer akkoord. En vannacht ook de Eerste Kamer. On this vote the yeas are 79, the nays are 18. Een ruime meerderheid dus. In totaal gaat er voor 61 miljard dollar militaire steun naar Oekraïne twee Nederlandse consumentenclubs zijn een zaak gestart tegen Apple. Ze zeggen dat het bedrijf oude iPhones expres traag heeft gemaakt met updates. Het gaat om de iPhone 6, 7 en SE. Door de updates werkte die telefoon zo slecht... dat sommige gebruikers geen andere uitweg zagen dan een nieuwe te kopen. De twee organisaties eisen dat Apple die mensen een schadevergoeding tot 100 euro betaalt. En de eredivisie loopt op zijn eind, maar er moeten nog een hoop beslissingen vallen. Het lijkt erop dat PSV kampioen wordt, maar daaronder daar kan het wel nog spannend worden. FC Twente staat nu bijvoorbeeld derde met vijf punten voorsprong op AZ. als dat zo blijft, dan gaan we Twente-trainer Jozef Oosting op de dansvloer zien. Ik, ik ben wel iemand op het moment dat ik echt iets heb, zeg maar. En dat, dat zal dan plek drie is, dat ik dan... Eh, dan kan ik wel een feestje bouwen. En eh, ik, ik, moet eerlijk zeggen dat ik wel redelijk soepel in de heupjes ben. De nummer 3 gaat volgend seizoen de voorronde van de Champions League in. Twente speelt vanavond tegen Almere City. Het weer nog, een grijze dag met af en toe opklaringen... maar ook pittige buien met mogelijk hagel. Vanmiddag dan prikt de zon er wat vaker doorheen... maar ook dan kan het flink plensen.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 Jawel gaat het onder meer hebben over Sinterklaas. We zijn nog een stukje van Sinterklaas af. Maar het is toch wel belangrijk om te weten of de eh, man, eh, wat Sinterklaas de rest van het jaar allemaal uitspookt. Sinterklaas woont natuurlijk in Spanje. Laten we dan ook maar even naar Spanje gaan. Doen we met de Ray Conniff Singers. Hun versie van Spanish Eyes. het opnieuw. Hier komt het weer, gevoel. Het gevoel heb ik ook altijd als er gespioneerd wordt, hè, luisteraar. Dan heb ik het idee dat mensen over mijn schouder gewoon meekijken en meespioneren wat ik allemaal aan het doen ben in de studio. Nou, u weet, er wordt gespioneerd vanuit China, vanuit Rusland. Maar daar weten de hunters wel, eh, wel raad mee. The Russian Spy in, in, in I. Russian Spy the most perfect kind of sex. Let no man give a chance to relax. Hang around my surroundings, watching under Sam's boundings. Couldn't stop myself to ask her in. First I should not know. where she Magneto. Rasmeijers op mijn Bananenboot. Nee, uh, eh, een Russian spy en hij. Nou, een eh, nou, Russische spion en ik. We hebben vriendschap gesloten, luisteraars. Mag u wel weten hoor. Eh, ik ga stiekem spioneren voor de Russen. Niet verder vertellen, luisteraars. Niet verder vertellen. Deze. Ook een leuk nummer. Deze. Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me Days I'll remember all my life Days when you can't see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you'd leave me But it's alright Now I'm not frightened of this world, believe me I wish today would be tomorrow. Life is dark, it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the day forget a single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you would leave me. dank u heer voor de dagen, zeg ik nederig. Ja. Eh, wat wou ik ook weer meer draaien, luisteraars. Dan ben ik altijd een beetje aan het zoeken naar een, eh, een mooi flamingootje. En die mooie flamingootjes, die vind ik wel in het systeem, hoor. if she just would. time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no semester, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Gone days are gone, I'm a going home. My baby used to rip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't Can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Oh, my baby, Mr. don't Yeah. Oh, my baby, Mr. do Ja, de bok stopt met eh, de letter ladder natuurlijk. Eh, we gaan eh, een liefdesaffaire beleven. En dat doen we in de Rainbow Valley. Met een Love Affair. In my old Rainbow Valley, daar Duif de week door. Kom op Uit volle borst en omstreken. Heading home again. Cause it seems I don't fit in. And no one Rainbow En dan maakt het niet uit, luisteraars, welk seizoen je raadpleegt. Want de Four Seasons die, eh, hebben daar ook geen moeite mee. En die bezingen Sherry. naar buiten mij zie, Sherry. Ja, ik zeg dat niet zomaar, Sherry, want uh, I could easily fall in love with you. If you should tell me that I'll always be The one you'll always love so so easily. I could easily fall in love with you. It wasn't long ago that I saw you there. But even then I thought I knew. Now given half a chance I'd easily smile, your smile Meubelen en kun je lachen, kleur Kun, dus. meubelen. De baard van Sint ruikt een beetje naar poep. Dat komt omdat jij een blote billen gezicht hebt. Dat komt omdat jij een blote billen gezicht hebt. Kleurtjes. Leuk, hè? als Sinterklaas daar hoort. Sinterklaas is namelijk een beetje doof. Zo mee. zo Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Sinterklaas is niet eerst een echte heilige. Kleurters. Dus. Leuk hè? Oh, oh, oh, oh. Als Sinterklaas daar hoort. Sinterklaas is namelijk een beetje doof. En dan zou hij die kleine potboom van hem zo meenemen naar Spanje. Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Het is wel een beetje vervelende kleuren trouwens. zeg, uh, jij gelooft er wel in Sinterklaas, hè? Anders loop ik hier natuurlijk mooi van joker bij. Sinterklaas, Sinterklaas is niet eens een echte heilige. Zeg, uh, kleuter, ik weet niet of je het weet, maar vraag anders maar aan je vader. Ik ben eeuwenlang beschermheilige van de schippers op zee geweest. Er zijn er ook knap wat verzopen in de loop der jaren. Orbi en Orbi. Lopen door een groot bos. In de verte nadert een man met een hond. Orbi kent de hond. Hij beseft dat het beers vals is. Orbi gaat er daarom vandoor, de hond achtervolgt hem en grijpt zich vast in Orbi. Daar ben je ervan. De man begroet Orbi en vraagt om toiletpapier. Toiletpapier, zegt Orbi, wat moet ik midden in de borst met toiletpapier? Nou zegt de man, ik heb nogal een sterke drang en ik heb geen papier bij mij zegt Urbi, maar heeft u dan ook niet iets anders bij u? Een, een zakdoek of zo? Of een tissue? Nee, zegt de man, alleen een brusje van 100. Maar daar begin je zo weinig mee. Ik kan wel wisselen, zo Urbi. Dat klinkt hoopgevend. Orbi vraagt zelfs hoe de man het gewisseld wil hebben. Nou, zegt de man, als ik het voor het zeggen heb, 20 brusjes van 5, dat lijkt mij het meest praktisch. Ho, ho, ho, zei 20 briefjes van 5. Nee, ik kan u wel helpen aan 3 van 25, 4 van 5 en twee Rijksdaalders. De Rijksdaalders mocht Orbi houden. In de tussentijd maakt Orbi angstige momenten door met de hond. Hij is braaf, hij is braaf, roept hij al door. Gek, denkt de hond. Hoe harder ik hem bijt, hoe braver hij me vindt. En niet eens zozeer omdat hij vals is, dan wel dat hij denkt Orbi een plezier te doen, bijt hij zo hard hij kan. De man is bij Orbi wat dieper het bos ingelopen op zoek naar een rustige plek. Kijk, zegt de man, wijzend op een kleine zandverstuiving, daar kan ik mooi mijn gang gaan. Bij het zien van al dat zand flistert een één keer de Orbi heen. Verrek, daar had ik vorige week mooi wit zand vandaan kunnen halen. Maar ja, van de andere kant, wat moest hij met wit zand? Laat u mij even alleen, zegt de man. Tuurlijk, zegt Urbi. En terwijl Urbi terugloopt, bekijkt hij het briefje van 100 dat hij zojuist heeft ontvangen. Een vermoeden dat het briefje vals is, bijt hem. Beet hem? Orby. Orbi zit nog steeds met die hond opgescheept. Orbi treft zijn vriend Orby die nog steeds... Hij is braaf, hij is braaf, roept zwaargewond aan. Af, lelijke rorrel. Goddank, denkt de hond, die Orbi wist van geen ophoon. Orbi, we zijn er geluist, fluistert Orbi. Het is een onsimeer, mag dat? Antwoordt Orbi, die door de emoties de juiste woorden niet kan vinden. De man trekt zijn broek weer op. Ziezo, zegt de boef. De man is een boef. Die wisseltruc is prima gelukt. Alleen, een beetje beteuterd kijkt naar het geld dat behoorlijk bevuild op de grond ligt. jongen, jongen, we hadden heus gewoon. Achteraf bezien dat hij Daal dus ook al kunnen gebruiken. Waar moest hij nou met dat soort begeerlijke maar bevuilde geld? Ach wat, zegt de man resoluut. Geld stinkt niet en stopt de buiten in zijn portemonnee. Het pianospel van Sinterklaas sla bij praktisch geen mens aan. Ik speel dan ook alleen maar als er praktisch geen mens in de zaal zit. Mijn tweede liedje. Mijn tweede liedje is Tomorrow, Tomorrow van Patricia Pai. Vrienden en kennissen van mij hebben al gezegd van... Godzint, is er wel wat voor u om te spelen? Tomorrow, Tomorrow. Ik vind ergens wel. Ik wil niet waar, in ieder geval niet hier. Mijn derde liedje. Mijn derde liedje heette aanvankelijk Neuken in Peking. Vrienden en kennissen van mij hebben gezegd dat dat veel te ver ging. Ik heb het daarom veranderd in Neuken in Ador. er, eh, er zijn ook vrienden en kennissen van mij geweest die hebben gezegd van... oh, maar dan moet u juist neuken in Peking noemen. Want als mensen daar moeite mee hebben... dan blijkt gewoon dat daar nog een taboe op rust. Op de Peking. <laughs> en door dat toch consequent zo te blijven benoemen... kunt u taboe doorbrekend bezig zijn. Maar dat vind ik wel zo gevaarlijk om taboetjes te gaan doorbreken. Even een taboetje doorbreken, zei Troemen en gooide Hiroshima plaat. Nee. Nee, niks aan. En ik vind eh, een klapsigaar Allah. Maar een atoombom is wel wat gefaseerde humor, lijkt me zo. ja. Ik doe nog wel zo stoer met dat uh, Patricia Pai en Van de Peking. Maar ik kan eigenlijk alleen maar Sinterklaasliedjes. en eh, om nu Sinterklaasliedjes te spelen, ben ik natuurlijk wel een beetje meer aan de late kant. Ik ken ook nog een kerstliedje. Ik ken nog wel een kerstliedje. En om alvast in de stemming te komen voor kerstmis. Eh, rond kerstmis word je op de radio doorgegooid met liederen als... Eh, verloren zijn we nog niet, vriendschap, ergens is er iemand die van je houdt... love is a beautiful rose, don't let the world die... vrede, kinderen samen, stampen, blank en bruin met elkaar... de schouders eronder en dan lukt het wel. <laughs> en zo tegen de carnaval wordt het weer ingewisseld voor een wat meer... Eh, realistische kijk op de zaak. <laughs> Ik denk, dat probeer ik ook eens... En ik heb dus een kersthit gecomponeerd. Tenminste, een hit, dat was de bedoeling. Het kinderkoor en de wuppies moeten er zelf even bij denken. Evenals de barsta van George Baker en een rol tevreden Kerstmis. kerstklok luidt ook voor zo'n ei als jij. Ook al ben je klant of van de verkeerde kant. Tegen eind december hou ik ook van jou, van Japan tot aan Yokohama. In Laos, India en China maar ook alle Aziaten, vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen, om van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede, kinderen samen, mensen, waarom? Blank of bruin of Mongool. WAO'er of Creole wij zijn allemaal gelijk als het ware. En al zijn je hersens klein, dat is niet erg, want zalig zijn.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 Vrede, kinderen, samen, mensen, waarom? Buiten tiert de vrede wilig. Hier in huis worden wij melig. Van de liefde die nu heerst in ons gezin krant oorlog en ruzie. Op tv weer een discussie over zelfmoord waar geen touw aan vast te knopen valt. Van Japan tot aan Yokohama, op een kampong ergens op Java. Maak op alle Aziaten vrienden van elkaar. Op de aarde zijn miljarden mensen van de dubbele nog maar te zwijgen. Vrede kinderen samen, mensen waarom? c r e vindt er in de voorstelling van Herman Vinkers een Maria-verschijning plaats. Wat je tegenwoordig allemaal wel niet te zien krijgt, hé? Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ze had ook astma. Ik was met een meisje zo heerlijk verwend. Nu zit ik hier alleen. Met een trekinstrument. even een sacraal koraal ter onderbreking van zo'n seksueel verhaal. Er zijn me nog twee mededelingen in hand gedrukt. De eerste mededeling betreft die jongen uit Hengelo die zijn brilkoker kwijt was. Die is inmiddels terecht. Nu alleen de brilkoker nog. En de tweede mededeling, de tweede mededeling gaat als volgt. Beste heer Vinkers, volgens mij is de vorige mededeling door u zelf verzonnen. Hey. Ik durf zelfs te beweren dat mijn mededeling ook door u is verzonnen. Eh, dat, klopt. Ik weet niet wie dat geschreven heeft. Don't And you know that it's sincere Don't you think it's kinda sad that you clown van Cathy. Cathy's die clown was dat, luisteraars. En uh, onthoud wel heel goed. De nacht heeft duizend ogen, hè? Bobby V. They say that you're a runaround lover. Though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll no believe.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 Houd goed, de dag heeft wel duizend ogen. Ja, mijn buren hadden ruzie gisteren met elkaar. Die, hebben een, eh, zijn er net komen wonen naast me. Maar die tuin, zeg maar, die, dat huis wat ze nou gekocht hebben... die tuin die ligt vol met tegels. Het is een stukje groen te zien, hè. Dus die buurvrouw helemaal over de, eh, over de theewater, hè, over de zeik, kan je ook wel zeggen natuurlijk. Ja, en die was het ruzie maken met die man.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 Je moet hier allemaal, eh, allemaal beren loslopen in de studio. Eh, of the river stood running bare Young Indian brave On the other side of the river Stood his lovely Indian maid Little white dove Was her name Such a lovely sight to see. But they're tribes, but with each other, so their love could never be. Running bare, love little white dove, with a love big as the sky. Running bare, love little white dove, with a love that couldn't die he couldn't swim the raging river, cause the river was too wide. He couldn't reach little white dove waiting on the other side. In the moonlight, he could see her throwing kisses across the waves. Her little heart was beating faster, waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water. Little white dove did the same, and they swam out uh, to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy hunting ground running bear love little white dove with a love big as the sky running bare.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 Why Ja, luisteraars, kijk op mijn klok. het is weer bijna zover. Bijna tien uur. Dan moet ik er weer mee stoppen. Ik heb de week voor u doorgezaagd. Hoe voelt dat? Dit is Herb Albert en zijn Tijuana Brass met A Taste of Honey. Ik hoop dat u genoten heeft van Duitsdag de Week door. Ik ben er volgende week weer eh, dinsdagavond tussen de klok van 10 uur en 12 eh, uur s'nachts met eh, tussen app en vloed. Dan alleen maar eh, mooie, romantische, easy listening muziek. En op de woensdag, volgende week woensdag vanaf 8 uur weer uh, Duifzaag de Week door. Met, nou ja, u wat we vanmorgen kunnen beleven. Gauw houden, cabaret, gewoon lekker gezellig. Lachen en lekkere muziek. Er is mij u een zonnige week toe te wensen. Ja, ik kijk naar buiten. Het ziet er nog niet echt zonnig uit. Maar daar kan ik niks aan doen. En daar kan Charles niks aan doen, hè, Don't take it me kwalijk. nogmaals, ik neem afscheid van u. Allemaal eh, een fijne woensdag en een fijne eh, tweede helft van de week.